Goedemiddag, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Wopke Hoekstra kan zijn beste pak weer uitdoen. Hij was op sollicitatie in Brussel bij Ursula von der Leyen... de voorzitter van de Europese Commissie. Hoekstra is kandidaat namens Nederland om de opvolger van Frans Timmermans als eurocommissaris te worden. Met als belangrijkste onderwerp klimaat. Kritiek is er ook. Hoekstra zou niet genoeg kennis hebben van het klimaat. Daar wil hij zelf niet te veel over kwijt. Ja, weet u, ik vind het niet aan mij nu om eh, een recensie te geven van mezelf. Ik heb eh, vandaag een heel goed gesprek gehad met de president. Ehm, ik ben op dit moment ook niet meer dan de kandidaat namens Nederland. Dus dat betekent dat ik ook nog de hoorzitting in het Europese parlement heb. Eh, dat ik me daar natuurlijk heel goed op wil voorbereiden. Eh, en ik het ook vind aan de president, aan het parlement... om eh, zich een oordeel te vormen. Dat is de volgende stop. Hoekstra moet ook nog in gesprek met het Europees parlement. en Zij hakken de knoop door. De Russische Igor Girkin, een van de veroordeelden in het MH17-proces, blijft langer in voorarrest. Girkin werd vorige maand opgepakt en wordt verdacht van het aanzetten tot extremisme. Girkin is een van de weinige Russen die zich kritisch uitlaat over de Russische president Poetin. En dan vooral over hoe hij de oorlog tegen Oekraïne voert. Hij kan in Rusland vijf jaar de cel ingaan. In Nederland is Girkin veroordeeld tot levenslang in het MH17-proces, maar Rusland heeft hem nooit uitgeleverd. En dan een groot telefoonmysterie in Amsterdam. Hallo, Silke? Ik hoor echt helemaal niks meer. Midden in het centrum in de Haarlemmerstraat heb je op bepaalde plekken geen bereik. Het is eigenlijk de soort Bermuda-driehoek van Amsterdam. Dus hebben Silke en anderen vaak telefoongesprekken die super abrupt eindigen. Letterlijk eigenlijk als ik mijn voordeur open doe, dan eh, valt ineens het bereik weg. Als ik vaak aan het hardlopen ben, met mensen aan het bellen ben. Kut, uh, ik kan de andere mensen wel horen, though. Dus eh, en daarna is het vaak een beetje... Krr, en dan kan ik praten wat ik wil, maar ik, ik krijg dus geen... Zij horen mij dus niet, maar ik hoor, ik hoor de andere kant wel. De ene keer doet hij het wel, de andere keer doet hij het niet. Eh, soms kan ik een minuut bellen, <laughs> soms kan ik vijf minuten bellen. De bewoners snappen niet waar het aan ligt, maar de bereiklozen hebben wel allemaal KPN als provider. Het telefoonbedrijf zegt dat het kan liggen aan de antennes. Ze duiken erin en hopen snel een oplossing te vinden. Dan nog het weer. Er vallen vannacht en morgenochtend wat buien. Morgenmiddag vaker zon en een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. meeste vertraging in Noord-Holland op dit moment op de A7. Heerenveen richting Hoorn tussen Breeslanddijk en Den Oever. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging.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 the need to replace me. You're on the runway 胜利。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 Zandvoort.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 Daardoor was de kans op lekkages groot. In Spanje zijn vier mensen opgepakt die de Vuelta-etappe van gisteren wilden saboteren. Vermoedelijk wilden ze vanaf een viaduct olie op de route gooien. De vier mogen voorlopig niet in de buurt van de route van de Ronde van Spanje komen. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht bewolkt met ook enkele buien. Het koelt dan af naar een graad of 11.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 for Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalegua, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalegua, this time for Africa. I'm well, I'm a journey, biggie, biggie, mama, one, eh, two, Z. My teeth, so I'm a journey, biggie, biggie, mama, from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 this anymore. One, two, three. Uh. Yeah, I don't want it.